In de Amerikaanse staat Californië zijn de coronamaatregelen weer flink aangescherpt. Alle restaurants, dierentuinen en musea gaan dicht. Er is daar sprake van een tweede coronagolf. Het aantal besmettingen loopt snel op. In de hardst getroffen gebieden in Californië moeten ook kerken, sportscholen en kappers sluiten. De overheid is bang dat de ziekenhuizen een nieuwe golf niet aankunnen. Het aantal rokers tussen de 20 en 24 jaar is al vijf jaar niet meer gedaald. Vorig jaar rookte bijna 1 op de drie jongvolwassenen. Volgens het Trimmels Instituut is dat opvallend... omdat het aantal rokende volwassenen de afgelopen vijf jaar wel is gedaald. Volgens het Trimmels lukt het niet om jongvolwassenen goed te bereiken... met informatie over stoppen met roken. Nederlandse banken verstrekken nauwelijks coronakredieten aan kleine ondernemers. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens belangenorganisaties in het MKB lijken banken geen zin te hebben om die kredieten te verstrekken, omdat ze er nauwelijks op kunnen verdienen. De banken zelf zeggen dat bedrijven geen belangstelling hebben voor die leningen. De gemeenteraad van Zoetermeer komt in actie tegen het kabinet. Alle partijen in de raad vinden dat de Rijksoverheid te weinig geld geeft voor taken die de gemeente moet uitvoeren. Ze hebben een actiecomité opgericht dat zoveel mogelijk gemeenteraden oproept om ook in actie te komen. Gemeenten komen vooral in financiële problemen door hoge kosten voor de jeugdzorg.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 vitamins. My doctor done tell me this. Rum is me only medicine. So tell the boss I'm calling in sick. This is too much vitamins. My doctor done tell me this. Rum is me only medicine. So hey, on the road we drinking it all day. job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time. But God know I'm not missing this. Because oh, see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 right here. Jesus. 天。 Every day she takes a morning bath, she wets her head Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair It's just another day Slipping into stockings, stepping into shoes dipping in the pocket of her raincoat